Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Britse ministerie van Defensie zegt nieuwe aanwijzingen te hebben... dat Rusland onnodig veel burgerdoelen in Oekraïne aanvalt. Ook zouden de Russen burgers hebben gebruikt als menselijk schild. Na de Russische terugtrekking uit het noorden van Oekraïne... zijn er massagraven gevonden waarin slachtoffers begraven zijn. Rusland ontkent burgers aan te vallen. Frankrijk gaat vandaag naar de stembus voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. President Macron neemt het op tegen elf tegenkandidaten... van wie de rechtsnationalistische Marine Le Pen de belangrijkste is. Macron gaat nog wel aan kop, maar Le Pen heeft de laatste tijd haar achterstand verkleind. De verwachting is dat Macron en Le Pen doorgaan naar de tweede ronde. Die is over twee weken. In Texas wordt een vrouw aangeklaagd voor moord vanwege een abortus. Het is onduidelijk of ze zelf een zwangerschap heeft afgebroken... of dat ze iemand anders daarbij heeft geholpen. De vrouw van 26 werd donderdag opgepakt. In Texas gelden sinds afgelopen najaar de strengste abortuswetten van de VS. Sommige juristen betwijfelen of de aanklacht voor moord standhoudt. Actievoerders van Greenpeace hebben zich gisteravond vastgeketend aan een sluis in Antwerpen. Ze proberen zo te voorkomen dat een schip met Russische olie de haven binnen kan varen vanwege de oorlog in Oekraïne. Volgens Greenpeace zijn er sinds het begin van de Russische invasie al 55 tankers van Rusland naar België gekomen. Kledingbanken zien de afgelopen maand een piek in het aantal klanten... blijkt uit een rondgang van Hart van Nederland. De belangrijkste oorzaken zijn prijsstijgingen van energie en andere eerste levensbehoeften. Ook speelt mee dat er veel Oekraïense en Afghaanse vluchtelingen aankloppen. Het weer. Vooral in de noordelijke helft nog kans op een bui. Minima van 5 graden aan zee tot lokaal min 1 in het oosten. Daarna een overwegend droge dag met vrij veel zon en 9 tot 12 graden. Morgen en dinsdag zon- en sluierbewolking.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 But next to her, I'm plain ordinary. Not many can see the light blue aura that surrounds the girl wherever in the world. She's a nine, a ten, a twenty, fifty. She's bittersweet and a taco treat. She's strange, and I like it.